Het is vanuit het idee waarschijnlijk dat, dat, dat alle, alle beetjes helpen. Er is nog steeds de dreiging van mogelijke Russische militaire actie eh, elders en verder in het land. En eh, dat betekent dat eh, burgers het recht krijgen om vuurwapens te dragen. Ze kunnen zich dan verdedigen bij een Russische inval. Oekraïne heeft ook de noodtoestand uitgeroepen. Ze kunnen mensen dan dwingen om binnen te blijven. En de politie kan mensen op straat vragen om hun hun idee te laten zien. De man die gisteren een klant gijzelde in de Apple Store in Amsterdam... ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij wordt daar bewaakt. Het lukte de klant aan het eind van de avond om weg te rennen. De gijzelnemer ging achter hem aan en werd toen aangereden door de politie. Volgens de politie had de man explosieven op zijn lichaam... maar stond het spul niet op scherp. De Duitse tennisser Alexander Zverev is uit een toernooi gezet nadat hij aan het eind van een wedstrijd ruzie kreeg. Hij sloeg een paar keer hard met zijn racket tegen de stoel van de scheidsrechter die daar nog op zat. De tennisser is de nummer 3 van de wereld, maar mag nu niet meer op de baan in Mexico terugkomen. En als je ergens woont waar carnaval wordt gevierd, heb je het vast gemerkt. De voorbereidingen zijn in volle gang. Deze bakker in Limburg is al sinds september in de weer. Tegenwoordig begint het seizoen daar al in, eh, voor ons al in september met bakken. En dat luidt zo langzaam door en dat bouwt op eigenlijk tot de carnaval. En door de carnaval helpt het dan op. Hij bakt nonnenvotten, een zoet broodje met een knoop erin, uit de frituur. En vervolgens gesuikerd, een Limburgse carnavalstraditie. Zo'n 20.000 maakt hij er, dus hij heeft er zelf vast ook trek in. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar voor mezelf niet, nee. <laughs> het weer lekker zonnig, lekker droog en een gaatje of 11. Morgen en overmorgen heb je je paraplu helaas weer even nodig. Maar komend weekend is het opnieuw lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A22, Velsen richting Beverwijk. Voor Beverwijk nog 5 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Sandpoort en IJmuiden een kwartier oponthoud.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 Kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen. Samen met Maaike Kappel en het Zandvoort Museum wordt er in het Pop-Up Museum in het Raadhuis een poppentheater gehouden op zondag 27 februari om 1 uur. Let op, dit is een gewijzigde datum, want het was eerst 20 februari, maar de voorstelling is verplaatst. Maaike zocht weer voor een gezellige theater in het oude raadhuis. De ingang is aan de Halterstraat. Iedereen is welkom. Wel graag van tevoren even aanmelden via info@zandvoortsmuseum.nl. De kosten per persoon zijn 1 euro. Zowel voor kind, ouders als begeleider. En de volgende is UB40 en Chrissy Heinde. I Got You Babe. got flowers in the spring. van Zandvoort, op 106.9 FM Dit was Marianne Rosenberg met Ik bin wie doe. De enige echte nog overgebleven schelpenkar van Zandvoort staat op het verkeersrotonde bij Nieuw Unicum. De kar is aan de achterzijde kapot of de klep zit gewoon los. Dat is niet goed te zien. In 2016 is het kapotte wiel van de meer dan 100 jaar oude schelpenkar... door Jan Kool en Jaap Brugman in samenwerking met staalwerkingsbedrijf Martijn Jacobs gerestaureerd. Vervolgens werd de car op de rotonde bij Nieuw Unicum geplaatst, waar het een blikvanger is bij de entree van Zandvoort. Maar de hamvraag is natuurlijk, kan de car nog gemaakt worden? En wie gaat dat betalen? Eerst maar eens de werkelijke schade opnemen voordat er sponsoren gezocht moeten worden. De volgende in de rij is Timmy Euro met Hurt. said your love was true. And we'd never, never, ever part. Now you want someone new. you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt <laughs> because I still love you so. But, but even though you nobody else could ever do. I would never John Paul Young is één in Schotland geboren Australische zanger. Jong werd geboren in Glasgow als John Inglis Young. Op zijn elfde verhuisde zijn familie naar Australië. In 1967 richtte hij, samen met enkele vrienden, de band Elm Tree op. In 1972 speelde Young de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar. En het was een groot succes. In 1972 tekende hij een contract als soloartiest. Zijn eerste plaat was Pasadena. In 1975 en 1976 bereikte hij tweemaal de eerste plaats van de hitlijsten in Zuid-Afrika met zijn nummer Yesterday Hero en I Had The Music. Zijn succesvolste jaar was 1977, toen hij twee grote hits had. Standing in the Rain en Love is in the Air.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 Want soms doet het pijn als ze huilt maar ze lacht Ze huilt maar ze lacht Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt onbedoeld Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt Want nooit gaat het slecht, altijd oké En ze lult met ze mee ze huilt maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. alleen als ze loopt in de stad En ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt, maar ze lacht Wat als ze morgen besluit niet te schuilen Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden als ze huilt. Als ze huilt en niet lacht. zijn, want soms doet het pijn als ik huil. Maar ik lach. Dit was Maan met Ze huilt, maar ze lacht. In 2019 maakten de leerlingen van groep 7 en 8 van de Hannie Gafschool voor de burgemeester Niek Meijer een afscheidcadeau. Een kunstwerk met familiewapens. De plek waar het kunstwerk moest komen was toen nog onbekend. Toenmalige burgemeester Meijer beloofde dat het object een mooie plaats zou krijgen. Na drie jaar in het ongewisse blijkt het kunstwerk in een centrale ruimte te hangen waar zowel de secretaressen als een college ervan kunnen genieten onder leiding van kunstenares Lilian Gauss en een samenwerking met lerares Carina Veren kregen de leerlingen destijds in de kunstles de opdracht om een familiewapen te bedenken rond het thema de Gouden Eeuw. Ze moesten aan hun ouders informatie vragen over de familienaam... en vervolgens op de schilderdoekjes met materialen en veel glitters en goud... als accent voor de Gouden Eeuw, een familiewapen samenstellen. Het werden uiteindelijk 54 juweeltjes. Daaruit koos Lilian een aantal om met hulp van kunstenaar Paul Jansen... een compositie te creëren in de vorm van een groot abstract hart. Samen met drie vertegenwoordigers van de leerlingenraad van de Hannie Schafschool... werd een kunsthart in 2019 als afscheidscadeau aan de burgemeester Meijer overhandigd. Tijdens de kunstroute in 2021 vroeg Lilian Gaus aan burgemeester David Molenburg... of hij misschien wist waar het kunstobject uiteindelijk was opgehangen. Molenburg nodigde spontaan de twee initiatiefnemers Lilian en Carina uit om het zelf te komen bewonderen. Na een gezellige inspectiebezoek waren beide dames blij verrast dat het kunsthart een mooie plek had gekregen in het raadhuis. Johnny Burnett met Dreamin'. dreaming. I'm always dreaming. Dreaming. Love will be mine. Searching. I'm always searching. Hoping. Someday I'll find someone someone to love me, someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming till my dreaming comes true. dreaming. I'm always dreaming. Dreaming. Love will be mine. Searching. I'm always searching. Hoping till then, we'll all keep on dreaming. Keep right on dreaming. Dreaming till my dreaming comes true. Ooh, ooh, ooh, De mooiste ballads hoor je hier ZFM. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold.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 En dan hebben we Sugarly Hooper. Die is geboren in 1948, alleen helaas overleden in 2010. En Sugarly Hooper, dat was een artiestennaam van Marja van der Toren. Presentatrice, entertainer en tv-persoonlijkheid. Ze stond vooral bekend om haar stevige voorkomen, kaalgeschoren hoofd en haar felgekleurde jurken. Haar bekendste nummers zijn De Wandelclub, Jo met de Banjo... oorspronkelijk van Tone Hermans en Oh, wat ben jij mooi. Op 28 maart 2010 viel Sugarly Hooper van haar scootmobiel waarbij ze haar heup brak. Tijdens de hieropvolgende operatie kreeg een hartstilstand en zuurstofgebrek. Op 10 april 2010 werd Sugarly Hooper in Scheveningen vanaf een koerhuis in een witte rouwkoets over de boulevard gereden. Daarna werd ze in Den Haag gecremeerd. Ze werd slechts 62 jaar oud. Hier is Sugarly Hooper met, met een live optreden van de Wandelclub. Wij zijn dol op de bossen. Daar kunnen we hossen. Daar kunnen we klossen. fishing with the black line and spoons And if they catch nothing, they'll never complain I wish I was with them again It's poison their boats call to girls on the shore Teasing the one that they dearly adore flames singing songs with their friends. I wish I was with them again. And over the ashes, the stories are told of witches and werewolves and oak and gold. The stars on een kaartje leggen? Elke woensdag kunt u in de blauwe tram aanschuiven en een kaartje leggen. Kom gewoon eens binnenlopen en doe gezellig mee. De kosten 2,50 inclusief koffie of thee en met wat lekkers. Elke woensdag van 1 tot half 4. De locatie, grote zaal van de blauwe tram. En ik ga door met Queen. Who wants to live forever? over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart is dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze. Kijk je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat de schop Tot 5 uur is er weer Breinplein. Genieten van het leven met behulp van kunst. Mooie ervaringen helpen de geest langer gezond te houden. Wat zijn de mogelijkheden? Deelname is gratis. Aanmelden is fijn, maar is niet noodzakelijk. Maar dat kan via 023 3040700. 3040700. De belbus kan gereserveerd worden via 5717373. 5717373. En de locatie, het Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1. En ik ga door met Elton John, Circle of Life.